Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft voedselrantsoenen voor de inwoners bijna gehalveerd. Het land zegt dat er een voedseltekort is vanwege een tegenvallende oogst en VN-sancties. En vraagt internationale organisaties om hulp. Dat staat allemaal in een memo die is ingezien door persbureau Reuters. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van een nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump volgende week. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van de apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van Groningse aardbevingen. De fout werd vorig jaar ontdekt en inmiddels zijn de meters opnieuw afgesteld. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken... want op basis van de KNMI-metingen wordt gekeken... of getroffen huiseigenaren recht hebben op een schadevergoeding. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. De onbemande Israëlische sonde Bereshit is onderweg naar de maan. Even voor drie uur Nederlandse tijd werd een raket met de sonde... zonder problemen gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De reis duurt twee maanden. Op 11 april moet de zonde, die zo groot is als een vaatwasser, op de maan landen. Als alles volgens plan gaat, wordt Israël het vierde land dat op de maan landt. Het weer. De ochtend begint mistig met minima rond de 5 graden. Vanochtend verdwijnt de mist langzaam, maar blijft het bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien. Het kan 11 tot 14 graden worden. In het weekend vergelijkbare temperaturen en meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het noordwesten en zuidwesten van het land komt plaatselijk dichte mist voor.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 spark is melting in the dark, or the sweet green ice flowing down. to know it all. can send away 106.9 Zie do it, do it, do it. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hey Mr. DJ, put a record on.